Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Chinese parlement heeft het klimaatakkoord geratificeerd... dat eind vorig jaar werd gesloten in Parijs. De verwachting is dat ook de Amerikanen het verdrag één deze dagen zullen bekrachtigen. China en Amerika zijn samen goed voor bijna 40 van de uitstoot van broeikasgassen. Het aantal asielzoekers daalt dit jaar fors, zegt staatssecretaris Dijkhoff. En dat komt met name door de Turkije-deal. Tot nu toe zijn er 17.000 vluchtelingen. In heel 2015 waren het er bijna 60.000. De opvangplaatsen die gemeenten hebben geregeld... kunnen wat Dijkhoff betreft nu goed worden gebruikt om statushouders te huisvesten. Het vredesakkoord in Colombia wordt op 26 september officieel ondertekend. door dat akkoord tussen de regering en de rebellen van de FARC... komt een einde aan het oudste gewapende conflict in Zuid-Amerika. Overigens mag het Colombiaanse volk zich op 2 oktober... nog in een referendum uitspreken over het akkoord. De top van het OM heeft wel degelijk het woord verkooppraatje gebruikt in de zaak Volkert van der Graaf. Minister van der Steur zei deze week van niet, maar op een bandopname die Van der, Steur stiekem, die van der Graaf stiekem heeft gemaakt, zegt een OM-topman dat Van der Graaf van de voorwaarden van zijn voorlopige vrijlating af kan komen als hij een nieuw psychiatrisch onderzoek wil ondergaan. En hij betitelde dat als een verkooppraatje. De Noordpool van de planeet Jupiter is stormachtiger dan gedacht en lijkt ook blauwer dan de rest van de planeet. Dat concludeert NASA aan de hand van nieuwe beelden van de grootste planeet van ons zonnestelsel. Deskundigen reageren verrast op die beelden die niet lijken op eerdere foto's uit 1974. De tennissers Novak Djokovic en Rafael Nadal zijn probleemloos doorgedrongen tot de vierde ronde van de US Open in New York. Djokovic tegenstander Yuzhny gaf op en de Rus Kuznetsov had niets in te brengen tegen Nadal. De al zevende geplaatste Kroaat Cilic verloor verrassend van de Amerikaan Jack Sock. En bij de vrouwen veegde Angelique Kerber haar tegenstander Catherine Bellis in twee sets van de baan. Het weer. In de ochtend eerst nog een bui. Vanmiddag zijn er overal perioden met zon en blijft het vrijwel droog.